7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat vliegmaatschappijen accijns gaan betalen op kerosine. Staatssecretaris Snel van Financiën wil dat in Europees verband gaan regelen. In een internationaal luchtvaartverdrag uit de jaren 40 is vastgelegd... dat op kerosine geen belasting hoeft te worden betaald... maar door de klimaatverandering is die afspraak totaal achterhaald, vindt het kabinet. De Franse oud-president Sarkozy moet terechtstaan voor corruptie... De laatste beroepen die hij had aangetekend om een proces te vermijden... zijn afgewezen door het Franse Hof van Cassatie. Waarschijnlijk wordt het proces de komende maanden in Parijs gehouden. Sarkozy zou hebben geprobeerd een rechter te beïnvloeden. Hij zou hem een belangrijke functie in Monaco hebben aangeboden... in ruil voor informatie over een gerechtelijk onderzoek. Ook de rechter en een advocaat van Sarkozy worden vervolgd. Rusland noemt de beschuldigingen van het internationale onderzoeksteam... over het neerschieten van vlucht MH17 ongegrond. Er is weer geen bewijs geleverd. De beschuldigingen zijn volgens Moskou bedoeld om Rusland in discrediet te brengen. Volgens de Russen willen ze juist wel volledig meewerken met het onderzoek... en zijn de internationale onderzoekers vooringenomen. De meeste grote Russische kranten, tv- en radiostations... hebben nog nauwelijks gereageerd op de persconferentie van het JIT waarbij werd aangekondigd dat vier mannen zullen worden vervolgd, drie Russen en een Oekraïner. de politie heeft bij station Enschede zes mannen uit een trein uit Duitsland gehaald. Ze zouden vuurwapens bij zich hebben. Een reiziger had gemeld dat hij door de mannen was bedreigd. In de trein werden geen wapens gevonden. Over de identiteit van de zes is niets bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het zuiden trekken pittige hagel- en onweersbuien over. Het KNMI heeft voor Noord-Brabant code oranje afgegeven en waarschuwt voor grote hagelstenen en zware windstoten. Morgen wisselend bewolkt, nog wat buien en met 20 graden flink koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.